7 uur. Kees Rood met het NOS-journaal. President Obama probeert weer om de gevangenis op de marinebasis Guantanamo Bay te sluiten. Hij stuurt daarvoor een nieuw plan naar het congres. Volgens de president ondermijnt de gevangenis op Cuba de Amerikaanse nationale veiligheid... en gebruiken terroristen Guantanamo juist om mensen te werven. Obama beloofde in 2008 al om de gevangenis te sluiten... maar hij wordt daarbij tegengewerkt door de republikeinse meerderheid in het congres. Elektriciteit moet veel goedkoper worden als de wind waait of de zon flink schijnt, vinden de Nederlandse netbeheerders. Als het aan hen ligt, wordt elektriciteit duurder op het moment dat er minder duurzame energie beschikbaar is. En goedkoper als er wel veel zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Netbeheerders als Stedin en Enexis roepen energieleveranciers en de overheid op dit flexibele stroomtarief mogelijk te maken. Daarvoor is ook een wetswijziging nodig. Het hoofd van de KNO-afdeling van het AMC in Amsterdam vertrekt na een kritisch rapport over de afdeling. Ze lag al langer onder vuur omdat bij visitaties geconstateerd was dat het opleidingsklimaat op de afdeling al geruime tijd onveilig was. Begin januari werd bekend dat het AMC een calamiteit bij de stortenhoofdoperatie van een baby niet had gemeld bij de inspectie. Behalve het afdelingshoofd legt nog een andere leidinggevende van de KNO-afdeling zijn functie neer. Beide blijven wel werkzaam in het AMC. De vervuiling van marsrepen met stukken plastic is gebeurd in een Nederlandse fabriek van de snoepfabrikant. Waarschijnlijk is iets misgegaan bij het vervangen van een leiding in de fabriek in Veghel. Mars roept wereldwijd miljoenen chocoladerepen terug omdat er plastic in zou kunnen zitten. Het gaat om Mars, Snickers en Milky Way. Het weer, opklaringen, maar lokaal ook een winterse bui en daarbij een kleine kans op onweer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het in het binnenland vriezen. Aan zee blijft het plus 2 graden.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 En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Epe en Weesup 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht omdat er een auto over de kop is gevlogen. Verder nog eentje op de N201 uit Horen richting Hilversum bij Loenen 3 kilometer.